Het luchtruim boven het noorden van Duitsland is vanochtend gesloten vanwege de aswolk van een IJslandse vulkaan. Er mag in elk geval niet worden gevlogen van en naar de vliegvelden van Bremen en Hamburg. In de loop van de dag zou zo'n vliegverbod ook kunnen worden afgekondigd voor Berlijn. De aswolk is in de loop van de nacht ook Nederland binnengetrokken, maar er is nog niet besloten of ook hier een vliegverbod wordt ingesteld. De Franse minister van Financiën Lagarde gaat zich vandaag officieel kandidaat stellen voor de hoogste baan bij het Internationaal Monetair Fonds. Dat melden diverse internationale media. Christine Lagarde geeft aan het einde van de ochtend een persconferentie. Haar kandidatuur zou worden gesteund door alle EU-landen. IMF-topman Strauss-Kaan stapte vorige week op. Hij wordt verdacht van verkrachting. In de hoofdstad van Jemen is zwaar gevochten tussen strijders van de grootste stam van het land en troepen van president Saleh. Daarbij zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. De stammen hielden zich tot voor kort afzijdig van de protesten tegen het regime, maar nu steunen ze de demonstranten. Zondag weigerde Saleh opnieuw een akkoord te tekenen waarin onder meer zijn aftreden is geregeld. In de VS zijn opnieuw mensen om het leven gekomen door tornado's. De stad Oklahoma en enkele voorsteden werden tijdens het spitsuur getroffen. Vier mensen kwamen om. En in de staat Kansas werden twee mensen in hun busje gedood toen een boom door de vooruit werd geblazen. Het dodental in Joplin is inmiddels gestegen tot 122. Deze stad werd zondag zwaar getroffen door een tornado. Het weer vanmiddag veel zon, maar lokaal ook wat stapelwolken. Het wordt 18 graden aan de kust en 22 in het binnenland.